Raymond Seré met het NOS-journaal. Thaise media melden dat de hoofdverdachte van de aanslag in Bangkok is opgepakt. Het zou gaan om de man met het gele t-shirt die vlak voor de explosie een rugtas achterliet op de plek van de aanslag. Er wordt nog gezocht naar drie andere buitenlandse verdachten. Diverse media speculeren over de achtergrond van de verdachte. Er wordt gemeld dat het een 25-jarige Chinees is uit de regio Xinjiang. Die regio is de thuisbasis van de Oeigoeren, een moslimminderheid in China. In Suriname worden benzine, elektriciteit en water een stuk duurder. De regering van president Bouters heeft dat vannacht besloten. De Surinaamse overheid kampt met een groot tekort op de begroting... doordat het land steeds minder verdient met goud en olie. De Surinaamse economie is daarvoor een groot deel van afhankelijk. De prijzen van benzine gaan per direct met 10% omhoog. Elektriciteit en water worden over twee weken twee tot drie keer zo duur. Alle priesters mogen volgend jaar vrouwen die een abortus hebben laten plegen vergeven. Dat heeft paus Franciscus besloten. De paus schrijft in een brief op de website van het Vaticaan dat hij veel vrouwen heeft ontmoet die een litteken op hun hart dragen vanwege de moeilijke beslissing die ze hebben moeten nemen. Ze worden volgens Franciscus geconfronteerd met een morele leidensweg. De Rooms-Katholieke Kerk staat abortus niet toe. Vrouwen die een abortus hebben laten plegen worden uit de kerk gezet. De paus heeft 2016 uitgeroepen tot heilig jaar. De pensioenfondsen hoeven de pensioenen niet te verlagen om hun financiële situatie te verbeteren. De toezichthouder van de Nederlandse Bank heeft de herstelplannen bekeken en geoordeeld dat een pensioenverlaging niet nodig is. Dat er geen kortingen nodig zijn betekent niet dat de zorgen over de pensioenfondsen voorbij zijn. Slechts 20% van de fondsen verwacht dat de pensioenen dit jaar gedeeltelijk of geheel kunnen meegroeien met de lonen en de prijzen. En dan het weer, wisselend bewolkt, nu en dan een bui af en toe zon. De maxima liggen vanmiddag rond de 19 graden. De rest van de week is het licht wisselvallig en aan de frisse kant met 17 tot 18 graden.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 How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. who has the fun? a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard you can always the sun. Mm-hmm. There's always the sun. Always, always, How many times have the told you stories that made you laugh? politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job? Pushing the knob. That sort of responsibility you draw straws for.